uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De kluisroof waarbij vorige maand gegevens van klanten van verzekeraar Allianz werden gestolen... bevatte persoonlijke informatie van 2,3 miljoen Nederlanders. Eerst leken het er maar 260.000 te zijn. De 260.000 klanten zijn mensen die direct via Allianz een verzekeringspolis hebben afgesloten. Van hen zijn naam en adresgegevens en het kenteken gekoppeld. 2 miljoen anderen hebben een pechhulpverzekering afgesloten. Van hen is in de meeste gevallen alleen het kenteken weken bekend. Allianz vermoedt dat de dieven de informatie nog niet ontsleuteld hebben. De verzekeraar waarschuwt voor misbruik en phishing mails. Morgen is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die voor de aboriginals in Australië heilige grond is. En dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch nog een poging waagt, kan rekenen op bijna 400 euro boete. Op de A50 bij Os is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen... bij een aanrijding met een andere vrachtwagen. Volgens de politie reed een van de vrachtwagens tegen de achterkant van de andere aan... maar na beide vrachtwagens in brand vlogen. De chauffeur van de achteroprijdende truck overleefde het ongeval niet. De andere bestuurder bleef ongedeerd. Volgens de politie heeft ook een personenauto schade opgelopen. De weg richting Nijmegen is volgens de AWB tot na middernacht dicht. Richting het zuiden duurt de stremming waarschijnlijk tot ergens vanavond. AZ heeft goede zaken gedaan in de Europa League. In Den Haag wonnen de Alkmaarders met 6-0 van Astana uit Kazachstan. Koopmeiners maakten twee doelpunten uit penalties. Met Feyenoord ging het een stuk minder. De ploeg van trainer Jaap Stam ging in Bern met 2-0 ten onder tegen Young Boys. Twee penalties in de eerste helft deden Feyenoord de das om. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. Minima liggen rond 11 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog en breekt af en toe de zon door.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 Nou, daar was dit er natuurlijk eentje van. De zangeres van Sugarland, Jennifer Nettles, staat bij mij op nummer 3. Op 1 Reba McIntyre en op 2 Dolly Parton. En als je dan gaat afvragen, houdt ze van die, ja wat is het, die twang, die sudden twang? Ja, dat klopt, daar hou ik van. Ehm, ik zei het al, we hebben heel veel muziek. Um, we hebben natuurlijk weer het Spotlight album, de Spiegelplaat. We gaan twee keer per uur weer naar de digitale brievenbus. Dus shows show zit bomvol. We gaan bluegrass voor je draaien. Uit North Carolina is dit Carolina Blue en I Hear Bluegrass Calling Me. I hear bluegrass calling me. I hear bluegrass calling me. Listen to the fiddle, hear that banjo ring. Now that's bluegrass calling me. From the big state of Kentucky to the heart of Tennessee, and then you move on down to the Grand Ole Opry. You can hear those fiddles and the Osborne brothers sing. Now that's bluegrass calling me. loopt met televisieseries soms een beetje achter. En dat was anderhalve jaar geleden ook het geval. Toen werd ik namelijk geattendeerd op de tv-serie Nashville. Ja, en als je dan een countryprogramma presenteert... is het natuurlijk stom dat je natuurlijk nog nooit naar die serie hebt gekeken. Nou, ik ben gaan kijken en ik was redelijk verslaafd aan. Kortom, ik kan er nog steeds naar kijken. vind het jammer dat het afgelopen is... maar de artiesten die in die serie speelden... die hebben gewoon ook een muziekcarrière. Zoals Charles Aston. Hij speelt Deacon Claiborne in die serie. En hij heeft een net zijn nieuwe single uit. Dit is Voices, A Road and a Radio. Baby, we've been working, doing that nine to five. But what's the use of making a living if we don't feel alive? I saw a beat up ragtop in a lot on the side of town Maybe we should trade my truck Get a song turned up Get the rag top down over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Sorry baby, gotta let you go. This small town moves just a little too slow. maken van de bekende country uit artiesten en de wat minder bekende countryartiesten hier in Nederland. En daar was deze zangeres er ook eentje van, Ashley Gearing. Als soloartiest is ze hier in Nederland waarschijnlijk wel wat minder bekend. Maar ze maakt daarentegen wel deel uit van de band Farewell Angelina. En daar hebben wij onlangs nog een spotlight, spotlight, album van gemaakt. Je hoorde net van haar Me, My Heart and I. De volgende artiest behoeft eigenlijk geen aankondiging. Hij maakt Amerikanen muziek en dat doet hij al een hele tijd. Hij heeft een nummer van Jim Reeves... wat oorspronkelijk uit 1959 komt uit een, eh, in een nieuw jasje gestoken. Dit is uit 1976 Cooder en He'll Have To Go.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 Hey, dit is I Want You Back. You said you'd had enough of this town As I was putting down my roots You were thinking about your future While I was chilling out the you choose to leave I want you back I want you back I know we can compromise But life just ain't the same without you I want you back here by my side your big red suitcase I even helped you to the door I thought you'd Then I wake up knowing it's a dream. I play my country music. I play her jazz blues. With all this melody and all this harmony, sometimes I forget that. want you back here by my side. Life just ain't the same without you. I want you back here by my side.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 De volgende artieste heeft eh, vrij recent een nieuw album uitgebracht, dat heet Wildcard. Dit is Miranda Lambert en It All Comes Out in the Wash. shirt to a crawfish bowl. Stonewashed jeans while you're changing the oil. When you find yourself dating the bridesmaid's ex, you accidentally bring him to the wedding. If you pour yourself a Merlot to go, you dip your fries and you catch up on a bumpy road. You spill the beans to your mama's sister, got knocked up in a truck at the 7 Eleven. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Wat is dat lekker, hè? I just pull onto the highway in my little foreign car. Well, it's raining and the road is really bad. I never saw that big old diesel, but I heard him hit the air. I've got a feeling that I might have made him mad. He closed the gap between us, pushed the pedal on the floor. He's making 90 in that big old diesel truck me above the engine's roar, and the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. but My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. I try to and I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and sliding and afraid to touch the brake, While this bug could never stand a jar. There's an easel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. just got to win this race. While I'm trembling and shaking, he's a pouring on the cold, so close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail this compact, take the impact, there's a diesel on my tail. Uit 1967 Diesel on van Jim en Jesse, de broes Jim en Jesse McReynolds. En dat was een, eh, ja, was een bluegrass, bluegrass classic. En de country classic hebben we nu voor je. Al is 1993, als je daarover nadenkt, denk je van... Hm, dat klinkt nog niet zo lang geleden. Naast je getellen is dat echt nou wel een flinke tijd terug. Dus kunnen we met recht zeggen dat we nu een country classic gaan draaien. De Honky Tonk Angels, Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette... en The Wings of a Dove. On the wings of of a snow white je denkt van nou haak maar even in en we gaan gezellig even op de muziek meedijnen. De Honky Tonk Angels en The Wings of a Dove. het origineel is natuurlijk uit 1960 van Ferlin Husky. We gaan naar de formatie Raintown. Dit is Play It Loud. It's been too long since we went out. Got all dressed up to paint the town. Leave it all behind. Nashville Sound. Raintown was dat met Play It Loud. Geproduceerd door Austin Moorhead in Nashville weliswaar. En dat is de producer die ook onder andere gewerkt heeft met artiesten zoals een Carly Pierce, Jenna Kramer en Maddie N.T. We gaan weer even naar Nederland. Dat doen we met een country zangeres hier. En uh, ja, ze heeft e- eigenlijk is het collega, want ze heeft ook een eigen radioshow, Het Uur van de Wolf. Dit is Lana Wolf en Good Hearted Woman. A long time forgotten the dream just fell by the way. Good life he promised ain't what she's living today. Lord. She just talks about the good times they had and all the good times to come. Spotlight album van deze week. En dat is het album Center Point Road van Thomas Red. Het is het vierde studioalbum en het is genoemd naar een weg in zijn geboorteplaats Hendersonville in Tennessee. Je gaat achter elkaar luisteren naar Look What God Gave Her en daarna Almost. Dit is het Nashville Spotlight album. Don't even want the attention, but yeah, that's all that she's getting. Her song is on and she's spinning around. She got me drunk like Corona Heart racing like it's Daytona Ooh, I'm in heaven, I swear right now And those eyes can hypnotize Was designed to blow my mind Look what God gave her How perfect he made her She walks in the room It's like he answered my prayers The way that she moves How could anybody blame her? I know she's got it but it ain't a fault. No, look what God gave It's like I heard angels singing, like she came down from the ceiling when she walked in here this evening. I thought, yeah, that girl one in seven billion got everyone in here feeling like there's a fire in this building so hot. Got a smile. Every kiss I could die It's like the heavens open wide Man, I swear I've seen them. Nashville Spotlight album. When I got trucked on that old field, I almost quit that team. I almost gave up guitar, cause it hurt to play those strings. And everybody told me no, man, I about gave up on my dream. Almost let it go almost broke my leg Riding dirt dirtbag with no fear I almost lost my best friend over some girl freshman year I almost lost my license driving home after two beers Almost almost got that tattoo on my back that said Delta Chi Almost didn't visit the week before he died Almost didn't kiss that girl Radio, your weekly dose of country.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 We gaan weer even naar onze digitale brievenbus en dat doen we naar Canada. Want via info.nashforradio.nl stuurde Peggy Nora haar nieuwe single op. Ze zingt al vanaf haar vierde jaar en deed dat in Canada toen al voor radio en televisie.